Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Onderhandelingen over de Amerikaanse begroting zitten muurvast. Daardoor is er nog altijd geen einde in zicht van de gedeeltelijke sluiting van de overheid... die nu al vier weken duurt. De afgelopen dag escaleerde de ruzie. President Trump blies een reis van democratische congresleden af... naar België, Egypte en Afghanistan. Aan de democratische leider Nancy Pelosi schreef Trump dat het beter is... als ze in Washington zijn om met hem te onderhandelen. Dat was een reactie op een brief van Pelosi... waarin ze Trump vraagt de State of the Union... de Amerikaanse troonrede uit te stellen vanwege de shutdown. Een Ghanese onderzoeksjournalist die corruptie in het Afrikaanse voetbal onthulde... is in de Ghanese hoofdstad Accra doodgeschoten. De 34-jarige Ahmed Hussein Zouala was op weg naar huis... toen hij vanaf een motorfiets onder vuur werd genomen. Hij had met een team collega's onthuld dat officials... van de Ghanese Voetbalbond smeergeld hadden aangenomen. Dat leidde onder meer tot het aftreden van de voorzitter. Een 51-jarige Amsterdamse restauranthouder wordt verdacht van het runnen van een drugsbestelservice. Klanten konden telefonisch heroïne bestellen die met een fietscourier werd gebracht. Volgens het OM heeft de man grof geld verdiend aan zijn handel. Er is beslag gelegd op 2 miljoen euro en een aantal auto's. Tegen de man is vijf jaar cel geëist. Historicus en Azië-deskundige Ian Buruma krijgt dit jaar de Gouden Ganzenveer. Juryvoorzitter Gerdy Verbeet maakte de winnaar van de literaire onderscheiding bekend in het tv-programma Jinek. Buruma is internationaal beroemd. Zijn bekendste boeken zijn Dood van een gezonde roker, De Spiegel van de Zonnegodin en 1945, Biografie van een jaar. Het weer, nog een enkel buitje. Verder vannacht op de meeste plaatsen droog met opklaringen... en minima tussen min 1 en min 3 graden. Plaatselijk kan het glad zijn. Overdag wisselend bewolkt en vrijwel droog... met een zwak tot matige zuidwestenwind.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 Oh, I swear there's something when she's pumping, asking for a raise. What does she want me to carry you home? Nah, does she want me to? sure tonight. Oh, all my dogs talking fast. Ain't you got some boulder bags?